uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij een recyclingbedrijf in Moerdijk woedt een grote uitslaande brand. Meerdere gasflessen zijn ontploft. Eén persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Er zouden geen mensen in het gebouw zijn geweest toen het vuur uitbrak. De brand is bij het bedrijf Remondis, dat onder meer fotopapier en folie recycelt. Er komt veel rook vrij. Zelfs in Breda, 25 kilometer verderop, is de rookpluim te zien. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In januari 2011 brak in Moerdijk brand uit op het terrein van Chemiepak. Het duurde toen uren voordat de brandweer dat had gedoofd. De samenwerkende hulporganisaties gaan door met de inzamelingsactie voor Nepal. Naar aanleiding van de nieuwe zware aardbeving van vanochtend is besloten de hulpactie op Giro 555 nieuw leven in te blazen. Tot nu toe heeft de actie al bijna 19 miljoen euro opgeleverd. De nieuwste beving had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Er zijn tientallen doden gevallen. Op de luchthaven van de Kosovaarse hoofdstad Pristina is een helikopter van de EU-missie neergestort. Persbureau Reuters meldt dat er meerdere gewonden zijn. Het is nog niet bekend uit welke landen ze komen. Aan de EU-missie doen ook Nederlanders mee. De missie werd in 2008 ingesteld om de politie en de rechterlijke macht in Kosovo te verbeteren. In Tilburg heeft de politie bijna 5000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De politie kwam de explosieven op het spoor tijdens een onderzoek op verzoek van de collega's in Duitsland. Er zijn twee mannen uit Tilburg opgepakt. Agenten stuiten ook op allerlei spullen die worden gebruikt voor hennepkwekerijen, waaronder lampen en transformatoren. Het illegale vuurwerk zal worden vernietigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan nog wat regen vallen. Het is 14 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog bij maximaal tot 19 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Met 14 tot 18 graden blijft het aan de frisse kant. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is ondanks de meivakantie een hele drukke avondspits met nu 45 files in de Randstad. Ah, dit zijn de files met minstens 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Ipenburg 4 kilometer door een kapotte auto op de linkerrijstrook. Op de A9 Amstelveen naar Diemen voor knooppunt Diemen 5. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-Oost 9 A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 10. A27 Gorkum-Almere tussen Knabbert Lunette en Hilversum 9 kilometer. En van Almere naar Breda tussen Utrecht-Noord en Noorderloos 24 kilometer. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Knabbert Rijnsweert en de afrit Maarn 11 kilometer. Zojuist is de weg vrijgegeven, maar omrijden is verstandig voorlopig via Barneveld.